de Egyptische bevolking en voelen zich behandeld als tweederangs burgers. president Karzai is niet vermoord door de Taliban, maar door een medewerker, zegt de NAVO. De moordenaar was een commandant onder Karzais halfbroer en stond op het punt disciplinair te worden gestraft. Hij handelde uit woede daarover. De verantwoordelijkheid voor de aanslag werd drie maanden geleden wel geclaimd door de Taliban. In Zuid-Limburg zijn bij een botsing tussen een trein en een auto de twee inzittenden om het leven gekomen. Ooggetuigen hebben tegenover de politie verklaard dat het erop bleek dat de bestuurder de auto doelbewust op de overweg stilzette. De auto met Belgisch kenteken werd zeker 400 meter meegesleept door de aanstormende Intercity. Het treinverkeer was urenlang gestremd. In de divisie zijn vanavond vijf wedstrijden gespeeld. Ajax AZ werd 2-2, PSV FC Utrecht 1-0, RKC Waalwijk FC Twente 0-4, Heracles FC Groningen 2-1 en Heerenveen De Graafschap eindigde in 1-1. AZ gaat aan de leiding met twee punten voorsprong op PSV en Twente en inmiddels zes punten op Ajax. Het weer, vannacht helder en minima rond de 2 graden met in het oosten kans op vorst aan de grond. Morgen eerst wat mist, maar al snel opnieuw weer zon.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 Wereldwijde Occupy-manifestatie is in het centrum van Rome uitgelopen op een veldslag met de politie... waarbij zeker 70 mensen gewond zijn geraakt. Een paar van hen zijn er slecht aan toe. Onder de gemaskerde jongeren staken auto's en vuilcontainers in brand en gooiden met stenen en flessen naar de politie. Ruiten van bankgebouwen sneuvelden en een politiebusje werd omsingeld en ook in brand gestoken. De twee inzittenden konden zich ter nood in veiligheid brengen. De zetten zette traangas en waterkanonnen in. Vreedzame betogers zochten een veilig heenkomen in kerken en andere gebouwen. Het waren de ernstigste ongeregeldheden in jaren in de Italiaanse hoofdstad. In Bunde in Zuid-Limburg zijn twee inzittenden van een auto omgekomen toen die werd geschept door een trein. Mogelijk gebeurde op een